een jonge hond. Een buitengestorven meisje, dat keek er droevig naar. Toen vroeg ze met een lieve stem aan paar die naast haar stond. Oh papa, kom voor mij. ¡Gracias!